7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In de buurt van de Iraakse hoofdstad Bagdad is weer een aanval uitgevoerd... op een door Iran gesteunde militie. Volgens de Iraakse autoriteiten hebben de Verenigde Staten... met gevechtsvliegtuigen zeker twee auto's onder vuur genomen. Een woordvoerder van de Amerikaanse coalitie spreekt tegen... dat het land achter de aanval zit. Gisteren kwam bij een gerichte Amerikaanse luchtaanval in Bagdad... de Iraanse generaal Soleimani om het leven. Soleimani werd beschouwd als de tweede man van Iran... na Ayatollah Khamenei. De eerste 58 voor de bosbranden gevluchte Australiërs... zijn per marineschip in Melbourne aangekomen. Ze behoren tot de 4000 mensen die maandagavond... vanuit het plaatsje Malakuta naar het strand vluchten... achtervolgd door het vuur. Later vandaag komt er nog een marineschip in Melbourne aan... met zo'n 1000 evacuees aan boord. De bosbranden hebben sinds september aan 21 mensen het leven gekost. Ook is meer dan 5 miljoen hectare land door de branden verwoest. Het is nog niet duidelijk hoe twee circusartiesten naar beneden konden vallen in het Amsterdamse theater Carré. Tijdens een kerstshow gisteravond maakten ze een val van 10 meter. Een van hen raakte ernstig gewond. De producent van het Wereldkerstcircus zei dat de Russische acrobaten aanspreekbaar waren toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Ze treden op onder de naam Sky Angels, zonder vangnet. Er dreigt een scheuring in de methodistenkerk die wereldwijd 12 miljoen gelovigen telt. Een deel wil het homohuwelijk en homoseksuele predikanten toestaan maar een ander deel is daar fel tegen. Er is nu voorgesteld om er twee kerken van te maken. Met name in de Verenigde Staten woonden veel methodisten. Een illegale immigrant uit Senegal heeft in Spanje een verblijfsvergunning gekregen... omdat hij vorige maand een gehandicapte man uit een brandend huis had gered. De straatverkoper verdween na de redding, maar werd door een krant opgespoord.